ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Jongeren hebben steeds vaker een bijstandsuitkering. Je hoort economieverslaggever Roland Muller. In eh, april heeft het eh, Centraal Bureau voor de Statistiek 39.000 van die eh, jongeren tussen de 18 en 27 jaar geteld. Dus die zitten nu met een bijstandsuitkering. Dat is een, behoorlijke toename. Dat is 3000 jongeren meer dan het, het, jaar daarvoor. Ja, dat komt vooral doordat jongvolwassenen in de bijstand daar maar moeilijk uitkomen. Volgens het CBS zijn er wel vacatures, maar niet in beroepen die interessant zijn voor jongeren. Prinses Laurentien heeft een videoboodschap gemaakt voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Ze zit in een stichting die mee mocht denken over de afhandeling daarvan. En dat moet volgens de stichting vooral snel gebeuren. En er moet ook niet op een euro meer of minder worden gekeken. Het ministerie liet gisteren weten dat ze de samenwerking willen stoppen... omdat die methode te duur zou zijn. En de prinses is teleurgesteld. Natuurlijk maak ik me zorgen voor het effect van dit alles op jullie. Weer die onzekerheid. Maar weet ik heb ook vertrouwen in het vervolg. Het demissionair kabinet moet vandaag aan de Tweede Kamer laten weten... of ze door willen met deze compensatiemethode van prinses Laurentien of niet. Israël geeft voor het allereerst toe dat het leger in het centrum van Rafah is. Drie dagen geleden meldden internationale media al dat er tanks door het stad in, die zuid, in het zuiden van Gaza reden. Het Israëlische leger zegt dat ze alleen gerichte aanvallen uitvoeren. Op de actie is internationaal veel kritiek, omdat miljoenen Palestijnen juist naar Rafah zijn gevlucht. Dan nog dit. Een voetballer van AS Monaco mag vier wedstrijden niet meer meedoen met wedstrijden van zijn club. Mohamed Camara is geschorst door de Franse Voetbalbond... omdat hij het logo van een LHBTI-actie op zijn shirt bedekte met tape. Tijdens de internationale dag tegen homofobie droegen alle spelers, coaches en scheidsrechters in de League 1 dat logo. Maar Camera weigerde dus. En ook ging hij als enige niet op de foto bij een groot spandoek. Het weer dan nog. Vanmiddag kan er verspreid over het land nog een flinke bui vallen. Vanavond is het ook nog bewolkt. Kijken we naar morgen.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 De inflatie is deze maand niet verder gedaald vergeleken met de maand eerder, dat meldt het CBS. Vooral energie en diensten werden duurder. De Koninklijke Marechaussee zegt dat er geen sprake was van racisme... bij de aanhouding van de Amerikaanse rapper Nicki Minaj op Schiphol zaterdag.